uur. Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Slowakije heeft de nationalistisch linkse regeringskandidaat Pellegrini de presidentsverkiezingen gewonnen. Hij won met ongeveer 54% van de stemmen van de liberale en pro-westerse oppositiekandidaat Kortjok, die zijn nederlaag heeft toegegeven. Pellegrini is een bondgenoot van de populistische premier Fico. Pellegrini splitste zich vier jaar geleden na conflicten af van Fico... maar stapte vorig jaar toch weer in een coalitie met hem. De president heeft in Slowakije vooral een ceremoniële rol... maar kan wel wetten vetoen. Verwacht wordt dat Pellegrini de macht van Fico zal versterken. Op verschillende plekken in Israël zijn mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen de regering van premier Netanyahu. Ze eisen vervroegde verkiezingen en willen dat de regering meer doet om de gijzelaars in Gaza vrij te krijgen. Er waren demonstraties in onder meer Tel Aviv, Jeruzalem en Haifa. In het zuidwesten van Syrië zijn zeker zeven kinderen om het leven gekomen door een bermbom, melden Syrische staatsmedia. Ook raakten twee mensen gewond. Dat gebeurde in de provincie Dara. Het is onduidelijk wie erachter zit. Het Syrische staatspersbureau wijst naar militante groeperingen... maar het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten zegt juist dat een pro-regeringsmilitie erachter zit. Het is al sinds het uitbreken van de opstand in Syrië in 2011 onrustig in de provincie Dara. PSV is weer een stap dichter bij de landstitel. De Eindhovenaren waren thuis een maatje te groot voor AZ en wonnen met 5-1. Met nog vijf wedstrijden te gaan heeft de ploeg van Peter Bos 12 punten voorsprong op nummer 2 Feyenoord. Twente won thuis met 2-0 van Fortuna Sittard. Sparta verloor thuis van Heracles, het werd 2-1. En Pek Zwolle won thuis met 2-1 van Excelsior. Het weer bewolkt en wat regen. Het koelt af naar een graad of 12. Tegen de ochtend klaart het vanuit het westen op.